uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De partijleiders van PVV, NSC, VVD en BBB bereikten rond half twee vannacht een definitief coalitieakkoord. Het was vooral lang wachten op de fractie van de VVD. Die partij had zes uur nodig om uiteindelijk unaniem in te stemmen met het akkoord. Om twee uur vannacht overhandigden informateurs van Zwol en Dijkgraaf het coalitieakkoord officieel aan Kamervoorzitter Bosma. Het is de bedoeling dat informateur van Zwol nu formateur wordt en het kabinet gaat samenstellen. Dat is ongebruikelijk, want normaal gesproken is de formateur ook de premier, maar in dit geval niet. De afgelopen dagen ging de naam van Ronald Plasterk rond voor het premierschap... maar de partijleiders wilden daar vannacht nog niets over kwijt. De formerende partijen willen 14,7 miljard euro bezuinigen... en ook 14,7 miljard extra uitgeven... in de vorm van investeringen en lastenverlichtingen. Er wordt onder meer bezuinigd door te snijden in het aantal ambtenaren... Ook op ontwikkelingssamenwerking, de publieke omroep... en subsidies voor duurzame energie wordt bezuinigd. Het eigen risico in de zorg wordt vanaf 2027 gehalveerd tot 165 euro... Obstakels voor bouwen worden weggenomen. Op de snelwegen gaat de maximumsnelheid weer mogelijk naar 130. En het openbaar vervoer in de regio's moet beter. De mobiele eenheid heeft gisteravond laat het universiteitsgebouw in Utrecht ontruimd... waar urenlang een pro-Palestijnse demonstratie was. Hoeveel mensen er precies uit het gebouw zijn gehaald is niet duidelijk. De politie had op verzoek van de universiteit een onderhandelaar naar binnen gestuurd... Maar de betogers weigerden het gebouw te verlaten of te onderhandelen. Daarom ging de politie over tot ontruiming. In het pand van de Universiteit van Utrecht waren verschillende barricades opgericht. Het weer in het noorden is het droog. In de rest van het land vallen buien. De temperatuur ligt rond de 13 graden. Ook vandaag verspreid over het land buien, soms met onweer en veel regen in korte tijd. Het wordt 16 tot 25 graden.